En op ongeveer hetzelfde moment als de toespraak van de interim-president maakte Rusland bekend dat het zijn ambassadeur in Oekraïne naar Moskou heeft geroepen omdat er overleg nodig is. Turchinov werd eerder vandaag door het parlement benoemd tot waarnemend president. Hij neemt de taken over van president Janukovic, die gisteren werd afgezet. Het CBR gaat de software van het alcoholslot aanpassen... zodat een bestuurder het slot niet meer kan omzeilen. Het bureau reageert daarmee op een onderzoek van de NOS... waaruit blijkt dat het eenvoudig is om het systeem te saboteren. Voordat iemand achter het stuur gaat zitten... kan hij iemand anders laten blazen. Onderweg moet nog een keer worden geblazen... maar dat kan worden omzeild door de handset af te koppelen. Dat geldt nu niet als een overtreding. Als de software is aangepast, krijgt het CBR een signaal dat er aan een slot is gerommeld. In Londen is een vrouw overleden van wie wordt aangenomen dat ze de oudste overlevende van de concentratiekampen van de nazi's was. Het is de Tsjechische Alice Hertzommer die 110 jaar oud is geworden. Ze was al een bekend pianiste toen ze met haar man en zoontje in 1943 naar het concentratiekamp Theresienstad werd gebracht. In dit kamp mochten gevangenen optredens verzorgen. Hert Sommer gaf er geregeld concerten voor andere gevangenen. Een film over haar leven is genomineerd voor de beste korte documentaire bij de Oscars in maart. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Aan de grond kan het licht gaan vriezen.